Hij riep op niet te geloven wat er wordt gezegd op tv-zenders die, zoals hij zei, van zwerfhonden zijn. Een groep Libische legerofficieren riep vannacht alle militairen op zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. Bij de volksopstand in Libië zijn gisteren veel doden gevallen. Volgens betogers zijn alleen al in Tripoli 250 mensen omgekomen. Intussen proberen steeds meer landen hun burgers uit Libië te evacueren. Nederland stuurt vandaag een vliegtuig. En vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over Libië. Een aardbeving bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Volgens de premier zijn er minstens 65 doden gevallen. De beving van 6,3 op de schaal van Richter heeft een ravage aangericht. Veel gebouwen zijn ingestort en twee bussen zijn bedolven onder het puin. Afgelopen september werd het gebied in Nieuw-Zeeland ook al getroffen door een aardbeving. Met enkele dagen vertraging zijn twee Iraanse oorlogsschepen begonnen aan de omstreden vaart naar Syrië door het Suezkanaal. Het nieuwe tijdelijke legerbewind in Egypte heeft toestemming gegeven voor de doortocht, hoewel Israël die beschouwt als een ernstige provocatie. Israël vreest dat de Iraanse schepen wapens brengen naar Syrië, de aardsvijand van Israël. De theoloog Huub Oosterhuis noemt zijn uitspraken over de censuur op de kersttoespraak van koningin Beatrix een beetje dom. Hij zegt dat in een interview met het radioprogramma Schepper en Co. dat zondag wordt uitgezonden. In een eerder interview zei Oosterhuis dat de kersttoespraak van de koningin was gecensureerd... omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn. Ik had dat niet zo moeten zeggen, al dus Oosterhuis nu. Het weer, het vriest overal, later vandaag droog en zonnig. In het noordoosten blijft het vriezen. Door de matige oostenwind voelt het koud aan.